klokken luiden, oh in de toren. Nu ga je mij voor altijd behoren. Al is het lied dat het koor zal gaan juichen. Als jij en ik trouw gaan betuigen. Dit is voor mij het mooiste in mijn leven. Als jij het ja wordt geven.